omdat ze in Syrië wilden gaan vechten... Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt aangenomen dat ze waren betrokken bij de jihad. Door het innemen van het paspoort kunnen ze niet meer naar het buitenland. Dat betekent niet dat ze de Nederlandse nationaliteit kwijt zijn. De politie is bezig met het oprollen van een criminele bende in Limburg. In Roermond en Halen zijn invallen gedaan. Drie mannen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van zeker 50 misdrijven... zoals het stelen en doorverkopen van landbouwmachines... Aan de actie doen ook militairen mee. Die zoeken met speciale apparatuur naar verborgen ruimtes. Radko Mladic heeft tijdens zijn getuigenis voor het Joegoslavië-tribunaal... tegen de oud-politiek leider Karadzic geen antwoord gegeven. De rechter stond het toe omdat Mladic anders zijn eigen zaak zou kunnen schaden. De Bosnisch-Servische oud-leider Karadzic vroeg oud-legerleider Mladic te getuigen... over de massamoord in Srebrenica. In de hoop op een oplossing voor de crisis in Oekraïne... heeft premier Azarov zijn ontslag ingediend. Dat deed hij tijdens een extra parlementszitting. Afgelopen weekend bood president Janukovic de oppositie het premierschap en het vicepremierschap aan. Het werd toen geweigerd omdat betogers willen dat de president aftreedt. En internetproviders Ziggo en Access for All hoeven torrentwebsite The Pirate Bay niet langer te blokkeren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Volgens het Hof is de blokkade niet effectief. Hij was makkelijk te omzeilen. Volgens Stichting Brein schaadt de Pirate Bay de rechten van artiesten. Het weer in het zuidwesten en westen van het land bewolkt en wat regen. Het oosten en noordoosten krijgen de meeste zon. Het wordt 5 graden.